Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL gaat dit jaar banen schrappen. 2 tot 300 stuks, vooral op de pakketafdeling. Bezorgers hoeven niet te vrezen, zegt economiecollega Lisa Schallenberg. Bezorgers, mensen die de pakketten bezorgen en de post bezorgen, die willen ze behouden. Dus daar gaat het echt nadrukkelijk niet om. Maar wel ehm, eh, op kantoor. Ja, zoveel mogelijk eh, eh, zal het ook natuurlijk verloop zijn. Dus mensen die weggaan, dat je dan niet een vacature opnieuw invult. Maar ze sluiten niet uit dat het ook gedwongen ontslagen zullen zijn. En dan richting eind dit jaar moeten die banen dus ook echt verdwenen zijn. PostNL moet bezuinigen, want vorig jaar ging het niet echt lekker. Door de hoge prijzen werden er minder pakketten verstuurd. En aan de andere kant werd het duurder om bezorgbussen te laten rondrijden. In Rotterdam waren vannacht opnieuw explosies. Dit keer bij een kapperszaak en bij een huis. Op beide plekken knalden er door de explosies ramen kapot. Niemand raakte gewond. Alleen al deze maand zijn er 14 explosies geweest in Rotterdam. Een hoge Oekraïense militair moet op zoek naar een nieuwe baan. President Zelensky heeft hem ontslagen. De commandant gaf onder meer leiding aan het leger... dat tegen Russische troepen vecht in het oosten van Oekraïne. Waarom Zelensky hem heeft weggestuurd is niet duidelijk. En de Nederlandse overheid is tegen de Netflix-tax. netflix tax leg ik je even uit. Omdat we steeds meer streamen via onze 4 en 5G... hebben de netwerken van bedrijven als KPN en T-Mobile meer onderhoud nodig. En de kosten daarvoor willen ze nu doorberekenen aan de streamingsdiensten. Dat vindt de EU wel een goed idee, maar Nederland niet, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Als kijker betaal je dus al aan zo'n telecombedrijf een behoorlijk bedrag per maand. En heb je ook nog de abonnementen van Netflix en Spotify van zo'n 10, eh, 15 euro per maand... Eh, de minister verwacht dat die streamingdiensten de extra kosten deels ook gaan doorberekenen. Dus dan worden die abonnementen van Netflix en Spotify weer hoger. Eh, waardoor dus de, de consument weer eh, duurder uit is. En dat vindt ze geen goed idee. Ook andere Europese landen zijn tegen. En dan nog het weer. Een lekker zonnig dagje vandaag. In de middag wel een paar stapelwolken. Het wordt vanmiddag een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.